Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De dichte mist heeft grote gevolgen voor passagiers op bijna alle Nederlandse vliegvelden. Vliegtuigen kunnen maar mondjesmaat landen en opstijgen. Op Schiphol heeft KLM al 58 vluchten geannuleerd. De luchtverkeersleiding daar ziet de situatie de laatste uren iets verbeteren... maar verwacht dat het vliegverkeer vanavond pas weer normaal zal zijn. Op Eindhoven Airport zijn de problemen het grootst. Daar zijn sinds gisteravond al zoveel mensen gestrand... dat de passagiers met bussen naar andere luchthavens moeten worden gebracht. De demonstratie in het centrum van Dokkum tegen Zwarte Piet heeft minder mensen getrokken dan verwacht. Er waren zo'n 150 betogers. Twee weken geleden was al een demonstratie gepland bij de intocht van Sinterklaas, maar de burgemeester verbood die. De actievoerders zijn vanochtend met bussen onder politiebegeleiding naar Friesland gereden. In Dokkum geldt vandaag een noodbevel. De gemeente hield er rekening mee dat er mensen naar de stad wilden komen die de legale demonstratie tegen Zwarte Piet wilden verstoren. Twee mensen zijn opgepakt. En een Nederlandse Syriëganger die het OM wil vervolgen... zou bij de strijd in Syrië zijn omgekomen. RTL Nieuws meldt op basis van berichten van bekenden van hem... dat Marouane B. is gedood bij een veldslag. Vermoed wordt dat hij zich had aangesloten bij IS. B's advocaat bevestigt dat ze uit betrouwbare bron heeft vernomen dat hij dood is... maar zegt ook dat ze het niet zeker weet. B wordt de jihad-rapper genoemd, omdat hij actief was als rapper voordat hij naar Syrië reisde. Hij komt uit Arnhem, hij is 22 jaar. Het Openbaar Ministerie wilde Marouan Marouane B vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie. Het weer in een groot deel van het land mist bij temperaturen rond het vriespunt. Die temperaturen gaan wel nog iets omhoog. De komende uren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. In het oosten en zuidoosten is vanavond kans op sneeuw of natte sneeuw en mogelijk ook ijzel.